4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het risico bestaat dat de Belastingdienst in de toekomst geen belasting meer kan innen door grote problemen binnen de organisatie. Dat staat in een rapport van de commissie die onderzoek deed naar de fiscus. Zowel de Belastingdienst als het ministerie van Financiën heeft volgens de commissie zijn controlesystemen niet op orde. Daardoor zijn risico's voor de toekomst niet uitgesloten. De commissie kreeg opdracht voor het onderzoek nadat een vertrekregeling voor medewerkers vorig jaar uit de hand was gelopen. Veel meer belastingambtenaren maakten daar gebruik van dan van tevoren werd gedacht. Ongewenst zwangere vrouwen kunnen voortaan ook bij de huisarts terecht voor een abortuspil. Het kabinet is akkoord gegaan met een plan daarvoor van minister Schippers. Met de abortuspil kunnen zwangerschappen tot 6,5 week worden afgebroken. Het middel kan nu nog niet door huisartsen worden voorgeschreven... en alleen door abortusklinieken en ziekenhuizen met een abortusvergunning. Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag het nieuwe Tialf-stadion geopend. Er werd al even geschaatst, maar nu is het officieel in gebruik genomen. De koning knipte het spreekwoordelijke lintje door. De koning loste het spreekwoordelijke startschot. En na de opening bezocht hij onder meer de atletenruimte, het innovatielab van Tialf en de technische ruimte waar het ijs wordt gemaakt. En Rafael Nadal is na een marathonduel van vijf uur door naar de finale van de Australian Open. De Spanjaard versloeg de Bulgaar Grigor Dimitrov in vijf sets. In de finale ontmoet Nadal zondag de Zwitser Roger Federer, die gisteren zijn landgenoot Stan Wawrinka uitschakelde. Dat wordt de 35ste keer dat de twee tegen elkaar spelen. Bij de vrouwen gaat de finale morgen tussen de zusjes Venus en Serena Williams. Het weer. Vannacht kan het vooral in het noorden licht gaan vriezen. Morgen neemt geleidelijk de bewolking overal toe, maar het blijft tot in de avond overal droog. de temperatuur loopt op naar 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad eh, staan nu acht files, dus nog niet zo heel veel aan de hand op de weg. Op de A44 richting Den Haag heb je nu de meeste vertraging. Tussen Oestgeest en Wassenaar staat 4 kilometer.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 Welkom terug bij het tweede uur van de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Fijn dat je nog luistert of welkom als jij je nu net was inschakelt. Kan allebei. Dit uur gaan we de nummer 19 tot en met de nummer 1 behandelen voor je. En we gaan even een kleine eh, terugblik doen op de platen die we willen niet gehad hebben het eh, vorige uur. Althans een gedeelte ervan. Maar voordat we gaan doen, eh, gaan we naar de snelste stijger van deze week luisteren.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 De Euro Breakdown. Nieuw binnengekomen op een eh, mooie nummer 15 is eh, Ed Sheeran met eh, Shape of You. En ja, ik hoef weinig over Ed Sheeran te vertellen, want iedereen kent hem al ondertussen. Maar het is wel leuk om te weten dat hij in het begin van dit jaar zijn nieuwe albumtitel bekend maakt. Defy, dat gaat hij heten. En op de eerste vrijdag van dit jaar verschijnen er dan twee singles tegelijkertijd van hem. Shape of You en Castle on the Hill. En die op de eerste dag alle streaming record, eh, records meteen eh, breken. Shape of You wordt eh, binnen 24 uur ruim 6,8 miljoen keer afgespeeld bij Spotify. Het vorige record van de stamt uit augustus 2015 met Drag Me Down van One Direction. Dat toen tot 4,75 miljoen keer wist te komen. Shape of You wordt dan ook meteen het tweede nummer 1 hit van Ed Sheeran in de Nederlandse hitlijsten. Nou, dan weet je dat ook al meteen weer eh, wie er op eh, <laughs> nummer 1 staat in de Nederlandse hitlijsten. Hè, dat is eh, lekker makkelijk. Ik vind het een prachtige, best wel simplistische, maar wel prachtige plaat van deze Ed Sheeran. Nieuw binnengekomen dus op nummer 15, Shape of You. En daarvoor hoorde je de nummer 16, Martin Jensen met Solo Dance. Hey, over een klein kwartiertje gaan we kijken hoe de Nederlandse top 40 er nou precies uitziet. Ongeveer in vogelvlucht. Kan dat eigenlijk? Precies ongeveer een vogelvlucht? Ja, dat kan. <laughs> Oké, wij kunnen dat. <laughs> en eh, naar de volgende plaat, eh, nou ja, denk ik niet. Misschien eh, straks. In ieder geval voordat het op 10 begint zal Sander even een kleine resume geven... van de platen die we wel en niet hebben gehad. Wij gaan nu eerst luisteren naar de nummer 14 van deze week. Die is in handen van Bebe Rexha met I Got You. De Euro Breakdown. the same thing. Baby, don't you worry, I got you. I just wanna know you. Tell me all your secrets. Looking colored. Don't act like you was dead.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 Er zijn er een paar, eh, eentje tussendoor eh, overgeslagen, maar dat maakt helemaal niks uit. Op nummer 30 vinden we Calvin Harris en Rihanna met This is What You Came For. En op nummer 29 Mike Perry featuring Shy Martin met The Ocean. Op 28 Tovlo met Cool Girl. En nummer 27 Nile Horman met This Town. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 26 The Chainsmokers met Paris. En nummer 25 Sia featuring Kendrick Lamar met The Greatest. Op 24 Zane en Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. En op nummer 23 Kygo met Carry Me. Op nummer 22 Naked met Sexual. En op nummer 21 Ricky Martin en Maluma met Fanta Paka. Op nummer 20 Sam Veld met What About The Love. Op nummer 19 Little Mix met Shout Out To My Ex. Op nummer 18 vinden we Warren Schultz en David Quetta en Cheap Coach met Shadow Light. En op nummer 17 Pentanix met Hallelujah. Op nummer 16 Martin Jensen met Solo Dance. En nieuw binnenkomen deze week op nummer 15 Ed Sheeran met Shape of You. Op nummer 14 Bebe met I Got You. En op nummer 13 Sean Paul featuring Dua Lipa met No Lie. Op nummer 12 Pharrell Williams met Running. En we hebben hem net gehoord op nummer 11 Hartwell featuring Jay Sean met Thinking About You.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 was so much younger Radio 50 presenteren op dit moment de Nederlandse top 40. Alleen ik ga hem even in de vogelvlucht met je doornemen... want je zit natuurlijk naar de Europese top 40 te luisteren... die natuurlijk veel beter is, want Sander zit erin. Op nummer 40 vinden we Kensington met eh, Do I Ever. Op nummer 39 nieuw binnengekomen Chesto samen met Bright Sparks met On My Way. Nummer 37 is ook nieuw binnengekomen Jax Jones samen met Ray met You Don't Know Me. Nieuw binnengekomen nog meer, even kijken, is... Uh, zo was er toch nog één. En de nummer 8 helemaal. Nou, daar gaan we komen straks. We gaan even de top 10 dan uh, doen. Uh, op nummer 10 vinden we Bruno Mars met 24 Karat Magic. Op nummer 9 Gavin James met Nervous. Nieuw binnengekomen op nummer 8 uh, eh, Chainsmokers met Paris. Op 7 staat Alicia Cara met Scars To You Beautiful. De nummer 6 dan The Weeknd samen met Daft Punk I Feel It Coming. Starlick Holland mee op nummer 5 en James Arthur op nummer 4 met Say You Won't Let Go. De nummer 3 dan is in handen van eh, Clean Bandit met uh, Rockabye. En de nummer 2 in handen van eh, Ronnie Flex met Energie. En op nummer 1, ja, ik had hem al eigenlijk eh, verklapt. Hè, dus is eh, geen verrassing meer. 10 minuten geleden zei ik het alweer. Ed Sheeran met eh, Shape of You. De nieuwe nummer 1 van deze week in de Nederlandse top 40.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 En deze week toch echt een paar plaatsen gezakt. Nu op nummer 9 dus. Bruno Mars met 24 karat Magic hier op eh, CFM Zandvoort. so she's starving, you know, cover girls eat nothing. She says, Beauty is pain, and there's beauty in everything. What's Cars. to your Beautiful. En dit is de nummer 7 van deze week. Kevin James met uh, Nervous. De nummer 6 eh, en nummer 5 eh, slaan we even over voor het gemak. Op nummer 6 staat uh, Sigma met Find Me. En op nummer 5 Robert Williams met Love My Life. En we gaan voor jou de nummer 4 draaien van deze week. Nummer 4 staat ondertussen 6 weken pas in de lijst. 4 plaatsen gestegen. En dan heb ik het over uh, Rack and Bone Man.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 Maar wel een klein beetje op tempo, maar ik vind het toch wel rustig. Helemaal vergeleken met nummer 1 van deze week. Dit is The Passenger met Anywhere. get out on the ocean, if you sail out on the sea...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 Prachtige plaat die nou eh, zo'n 20 weken lang in de lijst staat. Hey, door met de nummer 1. De nummer 1 die is 10 weken lang in de lijst en blijven zitten deze week. Het nummer is gemaakt door Clean Bandit, Jean-Paul en Anne-Marie.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 En met de nummer 1 zijn we toegekomen aan het einde van deze uitzending. 27e jarige aflevering 4 van vrijdag 27 januari 2017 zitten we weer op. Deze week hadden we 11 stijgers, 12 zittenblijvers, 14 dalers en 3 eh, nieuwe binnenkomers. Jack Jones, The eh, Chainsmokers en Ned Sheeran verwelkomen we in de lijst. En we zeggen dag tegen Britney Spears, Steven Wonder en Dua Lipa. Volgende week tussen de 3 en 5 zijn we er gewoon weer bij. Sander, dankjewel weer. Graag gedaan. En eh, veel plezier zo direct met Hans zonder zijn vrienden. En eh, mocht je nou denken, ik heb wat gemist, luister dan zaterdagavond tussen 7 en 9. Dan ben ik er ook gewoon. Hey, doei doei. Uh, Stadler?